van 2 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Newcastle was een kleine overwinning voor het blijfkamp. Sunderland stemde voor een vertrek uit de Europese Unie. De koers van het Britse pond, die snel steeg nadat eerdere peilingen een zegen voor het blijfkamp aangaven, daalde weer flink na de uitslagen in Newcastle en Sunderland. En de opkomst bij het referendum lijkt hoog te zijn. In Schotland zou zelfs 70 tot 80 procent van de kiesgerechtigden zijn stem hebben uitgebracht. En de definitieve uitslag wordt ergens in de ochtend verwacht. Op de A28 bij Assen is een motorrijder aangehouden... die gemiddeld 214 reed op een stuk waar je 130 mag. De 27-jarige man uit Groningen moest gelijk zijn rijbewijs inleveren. De politie controleert de komende dagen extra vanwege de TT in Assen. De race vindt dit weekend voor het eerst plaats op zondag. Dat is voor het eerst sinds de eerste race in 1925. De aangekondigde staking bij luchtvaartmaatschappij EasyJet gaat niet door. Het was de bedoeling dat Nederlandse piloten 24 uur zouden staken, de tweede staking in korte tijd. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft de actie geannuleerd, omdat er vandaag ook een kort geding is dat te maken heeft met de staking. En de ontslagen campagneleider van Donald Trump heeft een nieuwe baan. Corey Lewandowski gaat aan de slag als politiek commentator bij nieuwszender CNN. Later vandaag verschijnt hij voor het eerst op tv. Afgelopen week werd Lewandowski ontslagen door de republikeinse presidentskandidaat. Waarom is niet bekendgemaakt. Het weer. Kans op zware onweersbuien met hagel, veel regen en zware windstoten. De buien trekken naar het oosten weg. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Overdag wisselend bewolkt met vooral in het oosten een bui.